Volgens de FIFA voert de Nederlandse bierbrouwer een verkapte marketingactie in de WK-stadions. Aanleiding was een groep vrouwen die tijdens de wedstrijd Nederland-Denemarken in oranje jurkjes van Bavaria op de tribune verscheen. Op last van FIFA-officials werden de vrouwen uit het stadion verwijderd en enkele uren vastgehouden in een kantoor van de voetbalbond. Het Amerikaanse biermerk Budweiser is de officiële sponsor van het WK. En de enige die in de stadions reclame mag maken voor bier. De FIFA is streng rond de marketing op het WK omdat het de organisatie veel geld oplevert. Twee van de Bavaria-vrouwen zijn de afgelopen nacht door de politie van hun bed gelicht. Ze zitten nog steeds vast. De problemen voor de Nederlandse economie zijn nog lang niet voorbij. Dat staat in het kwartaalbericht van de Nederlandse Bank. De bankensector staat nog altijd onder flinke druk. Als de economie aantrekt is het nog maar de vraag of de banken in staat zijn om de gevraagde kredieten te verlenen. Verder waarschuwt de centrale bank dat de gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen is gezakt tot 98 procent. Dat is onder de ondergrens van 105 procent. Die wordt gehanteerd om aan te geven of een fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen. Pageraar Boskalis gaat helpen bij de bestrijding van de olieramp in de Golf van Mexico. Op Amerikaans verzoek leggen schepen van Boskalis zandbarrières aan. Die moeten de moerassen van Louisiana beschermen tegen de olievervuiling. Met zes hoppers, dat zijn speciale schepen, wordt eerst op andere plaatsen zand gewonnen. Het karwei zal ongeveer drie maanden duren. In Zuid-Frankrijk zijn tientallen Nederlanders in de problemen gekomen door het noodweer. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn 50 meldingen binnengekomen van Nederlanders op campings... van wie bijvoorbeeld de auto is weggespoeld. De toeristen in het getroffen gebied zijn geëvacueerd naar hoger gelegen plaatsen. Bij het noodweer aan de Côte d'Azur zijn 11 mensen om het leven gekomen.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 I had a dream we were running from some blazing arrows yesterday. You said. maakt de liefde niet. Drink ik uit een pure waterboom en slaap